Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Rabo-topman Brugink vindt dat de Nederlandse bank te laat was met het ingrijpen bij Fortis. Dat zei hij voor de parlementaire enquêtecommissie. De Rabobank zag dat veel Fortis-spaarders hun geld naar de Rabobank brachten. Dat was voor Brugink het teken dat het publiek Fortis niet langer vertrouwde. Maar de Nederlandse bank wilde er volgens hem niets aan doen. Een tbs-kliniek in Venray moet een schadevergoeding betalen aan een werknemer die arbeidsongeschikt raakte nadat een tbs'er hem had mishandeld. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. De instelling heeft volgens de Raad niet kunnen aantonen dat er genoeg veiligheidsmaatregelen waren getroffen. De tbs'er sloeg de werknemer op zijn hoofd. Volgens de kantonrechter en het hof is de instelling niet aansprakelijk, maar volgens de Hoge Raad is de kliniek dat wel. Minister De Jager zegt dat de kosten van terugkeer naar de gulden enorm zijn. Hij ziet niets in het plan van de PVV om een internationaal bureau te laten onderzoeken wat het kost als Nederland uit de euro stapt. De jager benadrukt dat de euro Nederland veel heeft opgeleverd. De Tweede Kamer reageert laconiek op het PVV-plan. In Winschoten heeft de politie 18 verdachten aangehouden voor tientallen brandstichtingen. De verdachten van 15 tot 24 jaar worden verantwoordelijk gehouden voor branden in onder meer een school, een voormalig museum en een gemaal. Een deel van de verdachten heeft bekend, ze stichten de brandjes uit verveling. De marechaussee heeft drie mannen opgepakt die worden verdacht van mensensmokkel. De mannen zijn van Iraanse afkomst en wonen sinds een paar jaar in Nederland. De drie smokkelden mensen vanuit Iran naar Nederland en gaven ze hier valse reisdocumenten. Daarna gingen ze via Duitsland en Oostenrijk naar Groot-Brittannië. In huizen in Amsterdam en Purmerend werden onder meer printers gevonden om de valse documenten te maken. Het weer, steeds meer zon, het is 7 tot 12 graden. Vanavond opklaringen en koud, een graad of 3. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. In de Randstad staat een lange file op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Daar staat tussen het Everdingen en Noordeloos 8 kilometer. Er staat een vrachtwagen stil en die blokkeert bij Noordeloos de rechte rijstrook.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 city of love A city of peace For every one of we all need it, Can't live without it Gotham City we will stumble and we will not fall. I know a place that offers shelter. honestly like a sleep.